Deze jongeren hopen dat die er niet komt. Ik zou het wel heel jammer vinden, want dan zit je toch best wel veel alleen. En ja, dat is wel wat saaier. hier. Eh, een stuk minder eh, met vrienden zijn, denk ik. En eh, gedwongen moeten leren thuis, ja. En ook de studentenvakbond is niet enthousiast. Nou ja, je ziet nu dus eigenlijk al dat ze op grote schaal eh, spreken over sombere gevoelens, depressieve gevoelens. Dat ze steeds eenzamer zijn. En zo'n avondklok gaat dat alleen maar erger maken. Omdat het ook niet mogelijk maakt om bijvoorbeeld na die lesuren eh, even met iemand een blokje om te doen. Of ergens met iemand af te spreken. Jongere partijen van GroenLinks, D66 en VVD willen ook niet dat er een avondklok komt. Met deze strenge maatregel wil het kabinet voorkomen dat er een derde golf komt... vanwege de extra besmettelijke Britse coronavariant. In Amerika zijn vlak voor de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden... twaalf leden van de Nationale Garde naar huis gestuurd. Voor morgen zijn er tienduizenden militairen opgeroepen om de bol te beschermen. De FBI checkt al deze mensen om te kijken of ze geen gevaar vormen. Twaalf militanten zouden connecties hebben met extreemrechtse groepen. Zij mogen daarom niet bij de inauguratie zijn. Het overleg over een nieuwe supermarkt-CAO is weer afgebroken. De vakbond wil een loonsverhoging voor al die mensen die zo hard doorgewerkt hebben in lockdowntijd. Ze zijn ook niet blij met het plan van de supermarkten om de toeslag voor werk op zondag te halveren. Volgende week vrijdag wordt er verder gepraat. En er is voetbal vanavond voor de KNVB-beker. Vitesse kan zich opmaken voor de kwartfinales. De Arnhemmers wonnen vanavond met 2-1 van ADO Den Haag. Je hoort commentator Richard van der Made. Wat ging het toch in die laatste 10 minuten moeizaam zeg. Vitesse kwam op voorsprong door Openda. Mooie actie vanaf de rechterkant van Tanane. Bero maakte er in de tweede helft 2-0 van op aangeven van Lois Openda. En vervolgens dus Satic met eh, de aansluitingstreffer. Waardoor het eh, toch nog heel spannend werd. Ook Excelsior is door naar de kwartfinale. De Rotterdammers hadden er wel penalties voor nodig. Na 90 minuten stond het 2-2 en dus werd het verlengen. Daarin werd er niet gescoord en dus eindigde de wedstrijd in strafschoppen. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam.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 And that's why this chick is a triumph. And she doesn't like crap games, not with barons or earls. I won't go to Harlem in dish or dirt with the rest of those girls. That's why the ladies are drowned. I love the free, fresh wind in my hair. She lives life without care. Oh, I'm so broke. Hey, that's oak. Oh. I hate California. It's crowded and dumb. That's why the ladies. that isn't a fate. No fate. And I love to rowboat with you your wife and Sandra Buckley. When she goes to the opera, she stays wide awake. Oh, yes, I do. And that's why the lady is a tramp. Now she likes the green, green grass. grass. She likes it under her shoes. Oh, what can I lose? Cause I got no dough. Oh, no? hele fijne goedemorgen bij de tweede uur van ZFM Jazz hier vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en nogmaals een hele fijne goedemorgen. Fijn dat u luistert. Ik eh, opende dit uur met uh, The Ladies and Tramp, gezongen door Dennis van Azen en eh, Jackie Lou. En dat was in de battles van vorig jaar eh, van The Voice. Dus twee hele jonge mensen met een, eh, met een mooie big band. Dus dan zie je ook maar weer dat jazz en big band muziek eigenlijk heel erg tijdloos is. Het tweede uur staat helemaal in het teken van de big band muziek. Omdat ik ook een... Eh, ik vind het gewoon hele lekkere muziek. Ik heb zelf ook een tijdje in een big band gespeeld. Met een saxofoon. Die zou ik ook weer eens moeten uitpakken. Maar big band is eigenlijk uit de jaren 30 en 40. En je ziet toch wel weer dat het toch wel weer opkomt. Zulke grote orkesten met veel blazen, saxofoons, trompetten en trombones. En een mooie ritmesessie. En zo heb ik ook een mooi nummer gevonden van een uh, Brussels eh, Jazz Orchestra. Ook eh, vanuit deze tijd. Een opname vanuit 2010. je zou verwachten dat het, eh, het einde van dit nummer veel eerder zou komen. Maar die, eh, die Belgen, dus eh, de Brussels Jazz Orchestra, die kunnen er wat van. Hier kan je ook duidelijk zien dat, het, dat een big band helemaal tot zijn recht komt... aan de vreselijke hoeveelheid muziekinstrumenten die daar gebruikt worden. Ehm, zoals ik het eerste uur alles van, van LP's draaide. En doe ik nu alles digitaal. Het zijn veel minder handelingen. Het is veel meer rust, kan ik zeggen. Maar het was wel heel leuk om te doen. En ook met een knipoog eh, na het eerste uur... heb ik een uh, plaat klaarstaan van eh, Anne Hamilton Callaway. En het is van de LP Duella With Love. En het heet Let's Fall In Love. Adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, love is calling. why be shy? Feeling, it's a feeling I'm concealing instrumental, incidental, sentimental alibi.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 Little we know of it, still we can try to make a go of it. ondanks dat ik nu digitaal afspeel, ging er toch nog even iets mis. Ik, eh, had de verkeerde plaat voor staan. Mijn excuus hiervoor. Eh, ook zoals gezegd, eh, dat we moderne muziek gingen spelen het, het, tweede uur... moet ik ook weer gelijk van afwijken. Want het, nummer wat ik nu klaar heb staan is Take the A-Train van Duke Ellington. En Duke Ellington is geboren in 1899. Dat is zeker meer dan 100 jaar geleden. Zo kun je ook maar zien hoe tijdloos eigenlijk de jazzmuziek is. train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? the A train. You'd find it, you get where you're going if you hurry. Shadot blobber to your dub, sweat blobber to your dub, ooly poo. Shadot dover to your dub, sweat blobber dub, shabby doop doo ow. I ain't mad at you, pretty baby mad at me. Oh, Bob Shabam, Boogie Mop, Shabby Oob, Dooby oop, Doo Wow. Sway, sway, be dooley a doo, cha cha, ba da, flava to your day. Hey, oh, two. Sway, blah, be doo, doo, be doo. Sway, doo, be doo, sway, be doo, doo, shabby doo, doo, be dooley a doo, sway, blah, be dooley a doo, doo, be doo, eben doo. Swabawa, do your dad, baby, do your you do you dance, do your dance, do your dad, do them. Eh, blabba, do your dat? swab, you do the blabba, do your dad, eh, you do. Short, shabba, dot, eh, blabba, do dat? dad, swab, you do. you do your, do your, do your, do do do do do Dobe dobe till you die, shabe dobe do ya, shabe till you die. Ya do do do do do do till you Ooh, sweet be do, Lyra is the face.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 Ook met een eh, prachtige big band natuurlijk. En eh, als je dan denkt dat eh, dit soort zangers eigenlijk niet meer zijn. Nou, we hebben in Nederland ook een fantastische jazzzanger. Dennis van Aassen. Hij is geboren in 1994. Onwijs jong. En hij heeft ook de, de Voice van Holland gewonnen. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan... dat kennen we ook wel van, van andere maar hier wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat eh, jazzmuziek en zeker big band muziek... Eh, ook eigenlijk nog helemaal van, eh, van deze tijd is. Hij heeft zelfs, onze Dennis van Aas heeft zelfs in vorig jaar de Edison Jazz Publiekprijs gewonnen. En daarom het volgende nummer. En dit uur trouwens nog meer van Dennis van Aas, want ik ben ongelooflijk fan van hem. En ik vind ook dat hij bijzondere aandacht nodig heeft om hem nog populairder te maken. En daarom eh, het volgende nummer. Dit is eh, een opname van de Voice of Holland waarin die het nummer zingt. Mr. Bojangles. I knew a man, his name's Bojangles and he danced for you. In worn out shoes With silver hair, a ragged shirt, baggy pants He would do the old soft shoe, and he would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Said I dance now in every chance in honky tonks for my drinks and tips but most of the time, I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. then he shook his head. Oh, Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please, that's Mr. Bojangles. me soon Eh, hiermee eh, heeft hij de, de Voice de volgende ronde gehaald. Nadat hij de Voice heeft gewonnen, heeft hij ook een prachtige LP uitgebracht. Het heet Forever You. In 2020 heeft hij deze eh, cd uitgebracht. En het volgende nummer is ook van deze cd. En dat heet That's Life. That's what all the people say You're riding high in April You're shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I am back on top in June Oh, I say that's a lie And as funny as it seems Fly van Dennis van Aassen. Hij had ook een eh, theatertour klaarstaan. met de gelijknamige titel eh, That's Life. Op zijn website zegt hij ook dat hij niet kon wachten... om zijn plannen in 2020 te verwezenlijken. Maar de coronacrisis sloeg natuurlijk hard toe... en die plannen moesten allemaal de vriezer in. Daarom zegt hij ook eh, positief blijven als het tegen zit. En That's Life, dat is de boodschap voor zijn nieuwe theatershow. En ik hoop dat, dat we daar gauw van kunnen genieten. Ik wil graag nog een nummer van zijn cd spelen. Forever You. En dat heet Doing Alright. Hey, girl, I won't doubt our love Cause I know that we are steady as a rock In the stormy weather we're sometimes tired of I've been away a while to climb the mountain It's hard work just to make it to the top je het over big band muziek hebt... dan mag het natuurlijk eh, zeker ook eh, niet missen dat Michael Bublé voorbij komt. En ik heb eh, een, een, nummer van hem gevonden samen met Robbie Williams. En Robbie Williams had natuurlijk deze, begin deze eeuw al een prachtige plaat uitgebracht. Swing When You're Winning. En daarna nog een keer een, heeft hij nog een plaat uitgebracht met een swing. En dat heet Swing Boat Ways. Het volgende nummer is dan ook van Robbie Williams en samen met Michael Bublé. brigade, sing serenade, flying in G6 jets over woodland glade. These are canapes and not hand grenades, and that's a choice we made. Go USA or tap and chic if you got massive hands or tiny feet. Life hands you lemons, then sell lemonade. It's the choice we made. So. like the bird, We go like the I Go on strike. Mm, we're not scab, scab, scabs. The love we lost when no one stayed. It's the choice we made. They wanna know about clothes we wear. If we swing both ways, but who stays there? As long as we Yeah! Zo, dat, uh, dat komt even binnen. Het is toch hele andere muziek dan, eh, dan wat we nu gaan horen. Nu gaan we weer terug naar de echte ja, big band muziek... zoals je die uit de vorige eeuw, eh, begin vorige eeuw Echter, dit is wel een eh, plaat opgenomen in 2019, 2020. En het is de, van, de, eh, van de cd Forever You van Dennis van Aasen. Let's Fall. Alleen ik moet nog wel even terug naar het begin van het nummer. Want anders horen we alleen het einde. from the end of the bar A woman I don't even know you are You look like a queen in that little black dress oh, What could I say that would really impress? Get up from my chair, straighten my tie Cause you got that in common, baby smile in your eyes and the look on your face. And tell me that you're feeling up for the chase. don't even speak and don't even think. It's all going down before you finish your drink. Get up from your chair, aisle the door. Find a quiet spot to get to know you some more. I'm not gonna try to explain. It's a little of the Something is telling me that you just might Today, Forever Young van Dennis van Aarsen. Eh, eh, ook een hele mooie Nederlandse band. Een, een big band is de New Cool Collective. En ik heb een nummer uitgekozen. Maar samen met Matt Bienko eh, het nummer maken. The Things Love You. vorige week bij mijn collega Peter stond eh, de fluit in het middelpunt in zijn eh, radio-uitzending. En deze fluit werd gespeeld door Benjamin Herman eh, van het New Cool Collective. Ook prachtige, prachtige muziek. Nederland zit vol met hele goede artiesten. En ik heb het volgende nummer heb ik, al vaker gespeeld. Het is van Celia Romley. En het is een... Het is eigenlijk een nummer van Michael Jackson, alleen dan in een jazzjachtje gestoken. En het nummer heet The Way You Make Me Feel. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. you are just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn. was dit nummer op. de, piano. Uh, mijn plaatje naar beneden gevallen. Nou kan ik het even niet meer zien. De Piano Ballads. Prachtig nummer. The Way You Make Me Feel. We blijven op Nederlandse bodem met onze eigen vriendin van de show, eh, Laura Fici. of the lights. moon is shining, the feeling's alright. Hand on the torch, let's dance on the porch. Love takes its time, so there's no need to scorch. Romancing while I'm feeling so blue makes my desire cry out for you. This is what see. your smiling eyes were singing my melody. Romancing while I'm feeling so blue. We zijn weer aan het eh, einde gekomen van dit tweede uur ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Marco. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft. Het tweede uur stond helemaal in het teken van eh, Big Band en een beetje moderne jazzmuziek. En het eh, laatste nummer wat ik u eigenlijk niet wil eh, onthouden... is ook nog een, nummer van mijn vriend eh, Dennis van Aarsen. En het heet Meet Me in Miami. Meet me in Miami Underneath the November sun Meet me in Miami will drink tall frozen glasses of rum. Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. Meet me in Miami on a tropical hot getaway. Meet me in Miami. Take a drive down A1A. Oh, woman, can't we find a spot somewhere out of the way?